Hij belt ook de Europese leiders om ze op de hoogte te brengen, meldt het Witte Huis. Obama houdt morgen een toespraak waarin hij het nieuwe beleid uiteen zal zetten. De hoofdpunten zijn al uitgelekt, zo komt er een tijdschema voor het beëindigen van de Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan. Banken bekijken of ze mensen die een wietplantage hebben in een woning die is belast met een hypotheek uit hun huis kunnen zetten. Woningcorporaties mogen al huurders uit het pand zetten als daar wiet wordt geteeld. Banken willen nu ook met justitie samenwerken om criminelen met een koophuis aan te pakken. Op een veiling in Basel is een recordbedrag betaald voor een brief van Ludwig van Beethoven. Een verzamelaar had er 332.000 euro voor over, meer dan het dubbele van wat het veilinghuis had geschat. In de brief uit 1823, vier jaar voor zijn dood, schrijft Beethoven aan zijn advocaat dat hij zijn neef Karl aanwijst als erfgenaam. De HEMA wil over drie jaar alleen nog chocoladeletters verkopen die duurzaam zijn geproduceerd. HEMA reageert ermee op de Groene Sint-campagne van Oxfam Novib. Uit een onderzoek van die organisatie bleek dat de grootste aanbieders van chocoladeletters weinig oog hebben voor duurzaamheid. Daarop beloofden Jamin en Lidl al eerder om verantwoorde chocoladeletters te gaan verkopen. Schaatsbaan Tialf heeft opnieuw de WK-afstanden toegewezen gekregen. In maart 2012 wordt het WK verreden in Heerenveen. Het is de tweede keer dat de WK-afstanden in Tialf zijn. De titelstrijd werd in 1996 door de Internationale Schaatsunie geïntroduceerd. En in 1999 werden ze ook al eens in Tialf gehouden. De WK Allround in 2012 gaat naar Moskou. De sprint is in Calgary, het WK Allround in Budapest. Het weer nog vanavond en vannacht aan de kust mogelijk een buit koelt af tot 3 graden en er is kans op mist.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 <laughs> your Superman alien sister. gone the only one. I've been away for so long. I've been away for so long. I let you go for so long. world, and there's nothing pure in this world. Look for something left in this world.